uur. Kirsten Klompen met het NOS-journaal. en Zwitserland zijn twee kinderen omgekomen... omdat ze in een snikhete auto vastzaten. In Slowakije zou een vader zijn kind van twee naar de kinderopvang brengen... maar dat vergat hij. Het meisje zat urenlang stil in een auto die in de volle zon stond. In Zwitserland is een vijfjarig meisje in de auto achtergelaten door haar moeder... terwijl het buiten 30 graden was. Waarom is niet duidelijk. Beide kinderen konden niet meer worden gered door hulpverleners. De recherche van de Braziliaanse stad Manaus onderzoekt of agenten mensen hebben geliquideerd om zo wraak te nemen op de dood van een collega. Volgens de Britse krant The Guardian zijn bij de reeks executies in drie dagen 35 mensen vermoord. Afgelopen vrijdag werd een politieagent doodgeschoten en beroofd. Datzelfde weekend zijn 35 mensen doodgeschoten door schutters met bivakmutsen op motoren. Of er agenten achter de moorden zitten is niet zeker. Een andere theorie is dat een leider van een criminele bende achter de executies zit. Franse boeren hebben vanavond de autoroute du Soleil ten noorden van Lyon geblokkeerd. Ze hebben hooi en autobanden op de snelweg gegooid en met tractoren op- en afritten geblokkeerd. Vannacht willen de boeren ook de oostelijke snelweg en die ten zuiden van Lyon blokkeren. Veel boeren zeggen dat ze het hoofd niet boven water kunnen houden. Het vakantieverkeer richting de Middellandse Zee zal van de acties veel hinder ondervinden. Vier fans van voetbalclub Chelsea in Londen mogen een paar jaar lang geen enkele voetbalwedstrijd bezoeken. Ze krijgen die straf voor racistisch gedrag voor een voetbalwedstrijd eerder dit jaar. Voor het duel in de Champions League tegen Paris Saint-Germain duwden de vier een zwarte Fransman uit de metro, terwijl ze zongen dat ze racisten waren. Dan nog het weer. Een zwakke storing trekt over het noordwesten en noorden van het land. Daar kan wat lichte regen vallen. Morgen overdag schijnt overal de zon geregeld en blijft het zo goed als droog. Het wordt 20 tot 23 graden.